Kasper Meijer met het NOS-journaal. Herstellende coronapatiënten in Amsterdamse ziekenhuizen worden mogelijk eerder naar huis gestuurd... omdat huisartsen een deel van de zorg over kunnen nemen. Dat meldt het AD. Het gaat om patiënten die nog zuurstof nodig hebben... maar die zichzelf met mantelzorg of minimale thuiszorg kunnen redden. De ziekenhuizen verwachten dat wekelijks zo'n 50 patiënten vervroegd naar huis kunnen. Daardoor kunnen ziekenhuizen eerder nieuwe patiënten opnemen... en de reguliere zorg beter op peil houden. Politievakbond ACP is boos op Radicaal, de jongerenorganisatie van de Amsterdamse politieke partij Bijeen. Radicaal liet zich op sociale media negatief uit over de eenmalige bonus van 300 euro voor agenten. Zo wordt er gesproken over extra cash om je medemens te onderdrukken. ACP wil dat er actie wordt ondernomen tegen de jongerenorganisatie. organisatie. De Spaanse politie heeft de Nederlandse drugshandelaar opgepakt. Die werkte voor het beruchte Colombiaanse Cali-kartel. Hij wordt onder meer verdacht van het witwassen van 6 miljoen euro aan cryptovaluta. Bij zijn arrestatie zijn onder andere drie auto's, dure horloges en 85.000 euro aan contant geld in beslag genomen. De ChristenUnie wil het belastingstelsel grondig hervormen. Dat staat volgens het Nederlands Dagblad in het partijprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen. De partij wil de huidige toeslagen vervangen door een belastingkorting... die afhankelijk is van de grootte van het inkomen van een huishouden. En in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is gisteravond een zwarte neushoorn geboren. Het geslacht van het jong is nog niet bekend. De bevalling kwam op een bijzondere dag. De vader van het kalfje was dezelfde dag jarig. De babyneushoorn is nog niet in levende lijf te zien... want de dierentuinen zijn dicht vanwege corona. Wel heeft Diergaarde Blijdorp meerdere livestreams. Het weer, is nevelig met kans op wat mistbanken. In de loop van de dag klaart het op en zien we geregeld de zon bij 12 tot 17 graden.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 In my earlobe, got two carrots, VVS. Got a penthouse near Rodeo, out for stress. All this money when I grew up, I had nothing. Filled with backstabbing, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Getting checks, I don't believe, but she says she done with me burned some bridges and I let the fire light the way. Kicking my feet up, left the PJs on a PJ. Yeah, I'm a big dog and I walk around with no leash. I got water on me, yeah, everything on Fiji. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate and you can't miss what you never had. tripping. Cut the coupe, walker roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping. I rock star, pack up doors, tipping walls, hey. Add up golf, finish dogs, and expose, hey. I was 15, I took codeine with my dog, ayy. Did it Percocet, put methazine, I feel nauseous. Put up a stick and I hop on a plane, still in my wall, wait. Shit is so risky, I gotta be gifted. He best me with fortune and fame. I remember from 50, I couldn't go back empty. I knew I was stuck to the game. Uh, loyal and I never change. Uh, I'm never gonna go against the grain. I'm uh, never gonna be the one turn on my brother when police just gotta detain. I won't ever love a bitch more than my mother, and that's on my government name. I can't be no sucker, ain't hating no I wish everybody get paid. Cause we end up every day. Getting hot talent in the grave. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps.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 Herstellende coronapatiënten in Amsterdamse ziekenhuizen worden mogelijk eerder naar huis gestuurd... omdat huisartsen een deel van de zorg kunnen overnemen. In de ziekenhuizen is dan eerder plek voor nieuwe patiënten en voor de reguliere zorg. De Spaanse politie heeft de Nederlandse drugshandelaar opgepakt. Die werkte voor het beruchte Colombiaanse Cali-kartel. Hij wordt onder meer verdacht van het witwassen van 6 miljoen euro aan cryptovaluta. In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is gisteravond een zwarte neushoorn geboren. De bevalling was live te volgen via de webcam.